Jan van der Putten met het NOS Journaal. VVD-leider Jessel Gus zegt dat de lucht is geklaard tussen haar, D66 en het CDA. Ze had een gesprek met partijleiders Jetten en Bontebal... over uitlatingen van informateur Weijers. Die zou Jessel Gus een leugenaar en een fakes hebben genoemd. Toen dat vorige week naar buiten kwam, stapte Weijers op. Weijers had gisteren een gesprek met Jessel om het uit te praten. Ook Jetten en Bontebal zijn positief. Israël heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... over de verdrijving van tienduizenden Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanhoever. Begin dit jaar dwongen Israëlische militairen hen te vertrekken... en ze vernietigden hun huizen met bulldozers. Tot nu toe mag niemand terug en heeft Israël niet duidelijk gemaakt... waarom het nodig was om de mensen te verdrijven. Human Rights Watch concludeert dat er sprake is van etnische zuivering. Op de klimaattop in Belém in Brazilië is aan het begin van de avond brand uitgebroken. Uit een van de gebouwen kwam rook. Volgens een NOS-verslaggever was er een brand in een gedeelte van de hal. Tienduizenden mensen moesten naar buiten en er was wat paniek. De oorzaak van de brand op de klimaattop is nog niet bekend. Voetbalclub NAC heeft aangifte gedaan van online haatberichten rond de wedstrijd tegen FC Volendam. Volgens de club uit Breda ging het om teksten met een haatdragend en discriminerend karakter, waaronder racistische opmerkingen. Niet alleen vanuit de eigen achterban, maar ook van buiten de club. Het probleem speelt al langer. Vooral de doelman van NAC is aanhoudend beledigd en bedreigd via sociale media. De club wil de mensen die dat doen uit de anonimiteit halen en ter verantwoording roepen. En het weer verspreidt over het land nog enkele winterse buien. Vannacht kan het zo'n 2 graden vriezen. Morgen eerst bewolkt en mistig, later zonnig op veel plekken.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 He draws the yellow sunrise, draws into the night. Kid on the carpet, never asking why. Right before To fall into the unknown Find the treasures on the floor And all it takes is courage The urge to find no more A ballad on your mind All the colors you adore You adore Sweeter altogether than tons of apple pie The kid on the carpet, his mother sings to him Scrambles leaves and branches as he hides the words within The outside closing in, but never closing up The kid on the carpet, always in love In love before To fall into the unknown Find the treasures on the floor And all it takes is courage The urge to find out more A ballad on your mind All the colors you adore You adore had het al gezegd dat ik mee zou beginnen met een eh, nummer van Casper Baum. En dat is Kit on the Carpet. en eh, dat was het oude nummer wat ik eh, aankondigde op de socials vandaag. Want er is ook nog een andere single van Casper Baum. En die hebben ze volgens mij helemaal opnieuw afgestoft. En opnieuw in een jasje gestoken. Want die komt van volgens mij Worldwide Willow. maar die jongens die hebben besloten om daar toch een andere versie van te maken meer een radioversie. Wagon, en die ga je straks horen. Eh, dat uh, eh, gebeurd was ergens in het tweede of in het derde uur. Dat moet ik even bekijken hoe het een en ander gaat lopen. Goed, welkom bij deze alternatieve FM van 20 november. Want dat is het inmiddels al. En er is weer live muziek vanavond. Want eh, we hebben hier iemand in de studio. Dat is niet zomaar iemand. Want hij heeft mooie noten 2024 weten te winnen. En hij schijnt ook de jongste winnaar eh, te zijn van mooie noten. Dus dat eh, eh, gaat, hij, gaat hij straks allemaal laten horen. Hij is al in de studio ehm, en ik heb al even met hem kennis gemaakt... tijdens de Sexton Sunday Sounds afgelopen zondag... Ja, want die waren er ook. Eh, en dat is altijd een, eh, een mooie plek om je muzikale kunnen te, laten zien en te tonen. En dat heeft de Wolfgang ook afgelopen zondag gedaan. Daar was ik zelf getuige van. Dus dat eh, gaat straks vanaf uur nummer 2 plaatsvinden. Dus vanaf 8 uur. En dan gaan ook de beeldbuisvrienden meedoen. Tenminste, beeldbuis is wel een hele oude term. Maar het is tegenwoordig streamvrienden. Want ja, we hebben een livestream en vanaf 8 uur eh, gaat ook YouTube eh, in bedrijf. En het zal wel eens binnen een uur afgelopen kunnen zijn. Dus dat eh, is eventjes ehm, wat ik al van tevoren zeg. We hebben nieuwe singles en daar beginnen we dan ook meteen mee. Want dit is een single die morgen uitkomt. En dat is de nieuwe single van Helene. Het wordt langzaam kouder. Toch voelt dat weer vertrouwd. Alles heeft een nieuw verhaal me niet meer altijd denken aan jou. Ik zet mijn nachtlichtje aan. Zie de weerspiegeling in het raam. Ik ben eindelijk klaar om te lezen. Wat jij voor mij had geschreven. Een jaar geleden zeiden ze geven. Los discos de los 70 aún suenan y el balcón sigue igual. En terwijl uh, Wolfgang op de achtergrond al een beetje bezig is om warm te draaien... en natuurlijk ook om te eh, kijken of het eh, geluid straks goed is... Eh, ga ik even vertellen wat we hebben gedaan. Eh, deze twee eh, nummers die je net hebt kunnen beluisteren. Dat was Elena met November. En daarachter hoorden we de nieuwe single van Noah Milanovi. Die heeft vorig jaar nog meegedaan aan de Rob Agda. Award. In de eerste voorronde was hij volgens mij te zien. Los Discos de Los. En dan 70. Want als ik het op zijn Spaans ga uitspreken, nou, dan wordt het een heel lastig verhaal voor mij. Eh, maar eh, hij is een van eh, die deelnemers geweest. Voor, ja, het afgelopen jaar heeft hij zelfs nog een album uitgebracht. En hij is een van de mensen die ook een opleiding volgt aan het conservatorium Haarlem. Dus het is een beetje een bekende van bijvoorbeeld Koos... die nu in de popronde meedoet. En die we hier ook al eerder hebben gehad. Dus dat um, eventjes voor die mensen die even weten... hoe zit die link dan? Nou, die is er dus. Ehm, nu tijd voor eh, de eerste kerstsingle in deze uitzending. We hebben er al, uh, we hebben er al één laten horen vorige week. Stranger in Paradise. Was echt met roken de gimpen. Want die eh, vonden het leuk om dan op vrijdag 14 november dat uit te gaan brengen. En dat nummer dat... Ehm, heet It's Christmas and I don't want to spend it with you. Zo heet dat nummer voluit. Zie je trouwens dat ik het ook eh, op een verkeerde manier heb eh, benoemd. Dus dat wordt weer huiswerk eh, voor mij aan het eind van de dag. En dan hebben we ook nog deze single die je nu gaat horen. En dat is van Kimmy June. Die brengt Country. I ain't drunk enough for this dinner. A Christmas Carol. Eigenlijk ook toch niet echt een wind is In the house the tree is There's hugs and greetings. long time no see. We all have traveled far and wide, it's tradition, so we don't think twice. Maybe tonight we'll finally have a good time. <clears throat> Places, everyone. But it's the same old, same old, New Year's, same folks. Yeah, all I want for Christmas is to go home, cause I'm what is to go home it's the same old, same old New Year's same folks Yeah, all I want for Christmas is to go ook eventjes wat uh, over vertellen. Want het is June 16. Uh, eh, featuring Lefty Zennings. En Daan Jansing eh, speelt er ook op mee. En die heeft al eerder van zich laten horen. Want Patrick de Kok en deze Daan Jansing, die kennen elkaar bij een eerdere band. Nou ben ik alleen even kwijt welke band. Maar zij hebben met elkaar in één band gezeten. En wat ze maken is toch een beetje rauwe Amerikanen. Bijna Amerikanen country blues. Dat, dat moet je, daar moet je het in zoeken. En Blackstone uh, is een nummer wat morgen officieel uitkomt op de streamingsdiensten. Maar ik heb een achterweggetje ergens eh, gevonden. En ik eh, denk van, hé, hey, die kan ik ook nog even laten horen. maar goed, officieel komt die morgen uit. de video, die is al online te zien. Dus die eh, versie eh, zou je ook kunnen horen in dat opzicht. Oh, want wij hebben de middelen om ook dat eh, te kunnen doen. Alleen we doen het niet. maar zoals gezegd ben ik via een achterdeurtje slinkse weg toch erin geslaagd... om even een geluidsbestandje hiervan te pakken. En het leuke is, Patrick de Kok die mailt dan via de 3 voor 12 wegen en stuur doodleuk ook nog een mail richting Alternative FM van... hey, eh, kunnen jullie dit ook eh, laten horen? Waarop ik zeg, ja, ik ben dezelfde, eh, maar ik weet wat voor materiaal het is. En dat had hij even niet in de gaten. Maar goed, Patrick, bij deze gewoon gedaan. June 16 dus, met een nieuwe single. En Lefty Zennings doet daar zijn bijdrage in met de stem. Dat hoor je dan ook eventjes. Dit is van een band die we iets eerder al hebben gehad hier in eh, de studio. Meen dat dat in oktober is eh, geweest. Dan kwamen ze hier. Green Polder en The Line. It's alright. It's my call. Time I gave a good sweep over this front porch. Go dance your dance. Give a show you love to show. beautiful, raw, pure, whatever. If you don't come clean, you just think you're clever. And it ain't real. won't stop every day. Like there is no tomorrow, and there won't ever be. And like everything, everything ends sometimes without a purpose. So now there's just this. EP heet Not a Full Album Part 1. En de man die het eh, maakt is Sylvester Sombros. En vorige week heeft hij dat, uh, werkje uitgebracht. Daar zitten volgens mij ook allerlei uh, videoclips bij. Bijvoorbeeld ook van dit nummer. Dat is trouwens ook een focus track, of beter gezegd single, zo kun je het noemen. There's a Place. En dat doet een beetje denken aan toch een beetje Muse-achtig gebeuren. daarvoor hoorde je Green Pooler met eh, The Line. En dan zijn we een beetje toegekomen aan de nieuwe single van Sterre Weldering... die we hier ook eh, meerdere malen hier in de, de, studio hebben gehad. Volgens mij was de laatste keer dat ze hier eh, was samen met... Uh, Sven Ros. Dat vond ik ook wel een leuke uitzending dat ze met z'n tweeën hier waren. maar goed, zij heeft er weer een nieuwe single. En die nieuwe single, die moet je maar zelf even beluisteren. Morgen komt hij uit en het nummer dat heet Sundown. song that stays I knew you were trouble Didn't think that'd be me I'm way too careful, but there's no running from you. And if I would die tomorrow, I'd die in truth. Cause you are a sundown, but ongoing, beautiful, but daunting. You've got fire, and you are tireless. mistaken realization. You'll be gone in seconds. No, there is. dus van Sterrenweldering. kom er even tussendoor, want ja, dat is toch even iets bijzonders... als ik het eh, ook meld waar het over gaat. Nou, het eh, is eh, dat het een metaforisch nummer is. En het gaat over iemand die ehm, sterren deed denken aan een zonsondergang. Mysterieus, maar waar je wel naar wil blijven kijken. Maar die tegelijkertijd ook iets donkers heeft... omdat zonsondergang vanzelf verandert in de nacht. Dat is een beetje de strekking eh, van het eh, verhaal. Metaforisch is het zeker. Nu, eh, tijd voor een, nummer van het album 'Do It Now van Jorik van Noorden. Die heeft dat afgelopen week heeft hij dat uitgebracht. En ik draai even de track Welcome Back. and brought the town a different kind of food. Remember on the main square where the old oak tree stood tall. Last summer it caught fire, everybody saw it fall. Our old school buildings over there, remember Mrs. Brown? The fleeing population made the village schools close sleeves achter elkaar. Zoiets noemen ze spelen met vuur. Eh, maar ehm, het eerste nummer wat je hebt eh, kunnen horen... dat was van het album Doe Het Nou van Jorik van Noord. Dat is dus uh, eh, kakelvers. En dat nummer wat we hoorden dat was Welcome Back. En daarachter hoorde je deze van Alaska uit Volendam. En dat komt van een album uit 2015, Prospero. die hebben ze ja, dit jaar mag hij zijn tienjarig bestaan vieren. En daar staat dit nummer op, Cult. Die hebben ze trouwens ook eh, gespeeld eh, tijdens hun, eh, ja, hun terugkeer in de piercing in Volendam. Maar toen in een hele andere uitvoering. Namelijk in een soort, ja, in een onversterkte uitvoering midden in de zaal. Dat was best wel eigenlijk wel heel erg eh, mooi om te zien dat eh, de heren gewoon eh, van het podium afstapten en ineens in de zaal opdoken en toen dit nummer gingen spelen. Dus dat is Alaska met Cult. we gaan verder, want we hebben ook nog instrumentaal werk van een band die de flap kan afgelopen zaterdag een beetje op zijn kop wist te zetten. Maar wij hadden ze al de donderdag ervoor al gedraaid. Of denk zelfs nog twee weken daarvoor. En dat is deze band uit Utrecht. En die heet Juno. En dat nummer dat heet Alea. plak dat ik altijd weer o Oh, dit plak, het hoort mij in de macht. Het plak dat ik altijd weer je. Plak van horror en van neernaad. Maar wees welkom, welkom in mijn schimmerrad. Zet je was waarom? je, je is Christelijk oud. Je vindt ook je warmte. Nee, je vindt een rest. Je het te twijfel, je lippen te deen. Je bent ik als een niet Wees welkom in mijn Het zuster zal mij altijd loeken, omdat het naast eensame stilte stilte Maar de stemmen, de stemmen dat was hem. Uh, eh, Stuart Enza, we hebben hem al eens eh, eerder laten horen. Vorige week eh, zelfs. Hebben we hem hier laten horen wat betreft de, de uitvoering van, van deze single. heel bijzonder, dat sowieso. want het heeft ook een bepaald thema. Het gaat over de mentale gezondheid bij veel mensen in, in dat opzicht. En dat is een heet dingetje. Niet alleen een heet dingetje wat, wat dat betreft. Want heel veel thema's gaan daarover in muziekland. We hebben er nog één en die komt van een album. En dat album is van Xan Taylor en Dusty Stray. En die Dusty Stray, daar gaat het eigenlijk om. Want dat is degene die ook hier eh, geweest is. En daar sluiten we dit uur mee af. True Love Will Find You in the End.